Scholten was in 2022 net een half jaar burgemeester toen er een stoeptegel door het raam van zijn huis werd gegooid. Een paar maanden later werd hij bij het gemeentehuis bedreigd en beledigd om zijn geaardheid. De burgemeester wordt nu extra beveiligd. In Amsterdam is opnieuw een lichaam in het water gevonden. Dit keer in Amsterdam-West. De politie heeft het over verdachte omstandigheden. Gisteren werd er op een andere plek in Amsterdam ook al een lichaam gevonden in het water. Is jouw bankrekening ook geslonken door het afgelopen festivalseizoen? Dan ben je niet de enige. De Rabobank heeft uitgezocht wat mensen op festivals kwijt waren aan eten en drinken. Mijn economiecollega Ruben heeft de cijfers. Rabobank viel vooral op dat de ene jongere natuurlijk de andere niet is. Hoe jong volwassener je bent, hoe minder geld. En dan wordt het lastig om ook heel veel geld uit te geven op zo'n festival. Sommigen doen het zelfs met 15 tot een paar tientjes per dag die ze kwijt kunnen. En ja, hoe ouder de jongeren, hoe meer financieel onafhankelijk natuurlijk... en hoe meer er kan worden uitgegeven, tot soms wel 80 euro per dag. Gemiddeld kom je eruit op zo'n 69 euro. Maar ja, de grootste kostenpost op zo'n festival... dat maak je natuurlijk met een toegangskaartje. En dat heeft oudbak niet meegerekend. En in Den Bosch is een grote schoonmaak gestart... nadat alle feestvierders van de 11e van de 11e in bed lagen. En de schoonmakers hadden er zin in. Het is wel een klus van eer. Ja, het is iets bijzonders. Eh, anders dan anders. En ja, dat maakt het ook meteen leuk. Weet je, als je hier de stad binnenkomt, dan denk je... hier is een goed feestje gevierd. En eh, als wij de stad eruit gaan, dan... Eh, zie je daar nagenoeg niks meer van. En hm. dat is toch wel mooi. Wat komen jullie allemaal tegen als jullie zo bezig zijn met schoonmaken? Blikjes, frietbakjes, vlugelflesjes. Heel veel Oeterdoenk sociaals. Ja, gisteravond moest de politie nog een feest vieren uit de gracht. Vissen, die was tijdens het wildplassen in het water gevallen. De politie heeft hem na 10 minuten kunnen redden. De man is daarna met onderkoelingsverschijnselen naar het ziekenhuis gebracht. Het weer, inmiddels schijnt bijna overal de zon. Het is een aangename middag bij 14 graden in het noorden en 17 graden in Limburg.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 Goedemiddag.